Freddy van met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil voorlopig geen beursgang van ABN AMRO. Een meerderheid benadrukt dat er steeds meer vragen reizen. Eerst was er commotie over misstanden in Dubai. Daarna was er discussie over de salarisverhoging van bestuurders. En Kamerleden willen nu ook opheldering over een verhaal in het Financieel Dagblad. De Nederlandse bank zou ABN AMRO hebben gemeld... dat de bank onvoldoende inzicht heeft in de nevenfuncties en privébelangen van de eigen commissarissen. In een groot deel van Turkije is de stroom uitgevallen. In Istanbul rijdt de metro niet meer en ook in Ankara zijn volgens Turkse media grote problemen. Ook de westelijke provincies, daar staan veel fabrieken, zijn getroffen door de storing. Veel fabrieken liggen er stil. Problemen in een hoogspanningscentrale in het westen zijn waarschijnlijk de oorzaak van de stroomuitval. Belgen van Marokkaanse afkomst dienen een klacht in bij het Antwerpse parket tegen burgemeester Bart de Wever wegens discriminatie. Dat melden Belgische media. De Wever noemde in het tv-programma Ter Zaken eh, zei hij dat racisme een gevolg is van de realiteit van negatieve ervaringen met bepaalde bevolkingsgroepen. Hij noemde daarbij de Marokkanen en specifiek de Berbers. De stormachtige wind die inmiddels in het noorden is aangewakkerd tot storm... heeft omgewaaide bomen veroorzaakt en wateroverlast. Gekantelde vrachtwagens leiden tot lange files... en op Schiphol zijn 80 vluchten geannuleerd. Ook in Duitsland en België veroorzaakt de wind problemen voor het verkeer. Er wordt windkracht 12 verwacht. En het weer hier. In het Waddengebied is er eh, windstormkracht 9 inmiddels. In het noorden van het land zijn er zeer zware windstoten mogelijk. Verder trekken er buien over het land... met ook in de rest van het land kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt nog hier en daar de zon. En dan wordt het 9 of 10 graden. Vanavond neemt de wind gemiddeld iets af, maar de zware windstoten blijven. En dat is dan vooral in de kustgebieden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A27 Almere-Utrecht is dicht vanwege een gekantelde vrachtauto bij Huizen. Het verkeer kan omrijden over de A6 en de A1.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 Want slaat de klok vijf uur, dan roepen zij vol vuur. Daar zijn de eh, meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Dus staan we altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in. Al die fijne zoete dingen, in een fleurig kleed gehuld, dat zijn pas versnaperingen. Waar een echte heer van spul wordt er thuis iets snoep gegeven. Zegt hij dankje tot zijn vrouw, maar in zijn intieme leven is hij zoete kou. En als Jamin weer snijdt, roept hij vol blijdschap uit. Daar zijn die allerliefste meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. We staan we altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit en pik je in. Ieder kan zich hier vermaken, zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alles maken, vrij beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er één gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken schaden het gebit. Dus heren opgepijst, want anders krijgt u last van al die suikerzoete meisjes van de fabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Dus staan we altijd bij de uitgang van de suikerbergfabriek. Want de snoepjes van die pak je uit en pik je in. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes. a child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego, the biggest weapon. It's to stay peaceful. We sing. Our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord. My eyes have seen the glory. One day. Eh, Common, de rapper met eh, eh, John Legend. En dat nummer, dat heet, nou, dat heeft u kunnen horen, Glory. Fantastisch nummer zeg, ja mooi, lekker. Het past wel een beetje in de sfeer, want daar zitten we natuurlijk middenin. Hè. Gisteren was het al Palm Pasen, volgend weekend is het echt Pasen. En vrijdag, Goede Vrijdag natuurlijk. En ik zei het u al, vrijdag dan krijgt u ook bij ZFM s smorgens de Matthäus persoon in zijn geheel te horen. Dat is prachtig. Al vanaf 8 uur s morgens geloof ik, of zo ik het goed heb. En eh, dus in zijn volledige lengte eh, krijgt u hem te horen. De, de prachtige Matthäus Passie van Johan Sebastian Bach. En eh, die wordt natuurlijk op, op tientallen plaatsen in het land op dit moment... op, allerlei dagen wel, wel uitgevoerd. En... Nou ja, we hebben donderdag natuurlijk op televisie weer The Passion. Deze keer uit Enschede vandaan. Ook een spektakelstuk. Uh, dat, dat, eigenlijk, dat Leidensverhaal, maar dan op een, ja, op een moderne manier verteld. Dus eh, nou, eh, je, kom, ontkomt er niet aan. En je wordt er aan alle kanten wel aan herinnerd dat het volgende week uh, Pasen is. Ja, Pasen. Ja. En nou ja, dat is ook lekker. Dat is weer twee vrije dagen. hè? Toch? Ja, zo gaat het ook nog. Ja. deze nou, nou, nou, Cat Stevens. Of dus zoals hij zich tegenwoordig noemt, Yusuf Islam. Peace Train. Now I've been happy lately. Thinking about the good things to come. And I believe it could be. Something good has begun. Oh, I've been smiling lately. Dreaming about the world as one. And I believe it could be. Someday it's going to come. Cause out on edge of darkness. There rides a peace train, or peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding loud. train, a holy roller. Everyone jump on the Beast train. Ooh, ooh, ooh. Come on, the Beast train. Get your bags together. Go bring your good friends. Willem Teaser en de Firecat. Cat Stevens. en nummer dat heet eh, Peace Train. Jawel. Vredestrein. Dat is wel nodig in de huidige wereld. Cat Stevens dus. Prachtige plaat. zelf een nieuwe doen. Ja, een hele nieuwe. Take this heart Nieuw. now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Matt Simons. Show your face, don't hide it. And I know you're scared to spread your wings, don't fight Come Back Home. No, dat is fijn. And I love to have you near me. But I hate to see you cry. Now I need for you to hear me. Today we say goodbye. So you can come back home again. is yours, now make it. And it's where you lay, the time is Simon. And you can come back home. Take a breath, you'll need it. All the way, take this fire, now feed it. Hear me say, it's your time, believe it. I'll be waiting here for you. Nou, dat is fijn dat je op me wacht. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik nog eens leuk. Van Velsen, die heb ook een nieuwe. En dat is deze, Call It Luck. You're putting voice inside my head for no reason. I believe them. You can call it love. You can call it chance. Call it what you want. Never. zijn nieuwe single. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. En dit is de band. Dat heet Ophelia. Bob Dylan natuurlijk onder andere, hè? dat weet u. Zijn begeleidingsband geweest. En dit nummer dat heet uh, Ophelia. Even die je niet meer zo vaak hoort tegenwoordig. En meestal hoor je dan uh, The Wait of zo. Maar eh, dit is ook wel leuk. Ja, Ophelia dus, van de band. En dit, Because the Night... Patty Smith. the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Smells the Night. Zoals dat van Patty Smith. Nou, nog eentje. En dan ga ik u weer even op de hoogte brengen van uh, yes, het nieuws. Ja. I believe that one day I will be where I was. Right there, right next to you. Sam Smith. It's hard. The days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin. Where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming, it's much too all. Can I lay by your side next to you? I'll take care of you Ne Het maakt die man toch een geweldige muziek. Sam Smith was dat. En eh, het liedje, dat heet Lay Me Down. En het is, het is echt geweldig. Ik vind het zo mooi. Het is echt prachtmuziek.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 Het Is niet veel vandaag, maar oké. Komt uit een goed hart, zullen we dan maar zeggen. Hè? Zo is dat. ingrijpende, na een ingrijpende renovatie is zaterdag 28 maart de dorpskerk van Bloemendaal heropend. Het dorp liep uit om te zien hoe burgemeester Emmens de heropening officieel maakte door op de gong te slaan bij de ingang. Voor een propvolle kerk sprak presentator Ursel de Geer met de betrokken uitvoerders van de renovatie. Deze renovatie was bedoeld om de kerk geschikt te maken eh, als een flexibele ruimte waarin niet alleen kerkdiensten worden gehouden, maar ook door de week tal van activiteiten kunnen worden georganiseerd. En het is gelukt eh, zonder de ziel van het mooie kerkje uit 1636 geweld aan te doen. Ondanks de aanhoudende regen, harde wind en eh, kou namen afgelopen zondag, zondag zeven teams het tegen elkaar op in de vierde wedstrijd van de competitie Street Fishing. De jongeren tussen 12 en 21 jaar gooiden hun hengel uit om zoveel mogelijk roofvissen te vangen in en rondom het centrum van Haarlem. De streetfishing competitie wordt georganiseerd door Sportvisserij Midwest-Nederland om jongeren meer te betrekken bij het sportvissen. Streetfishing is vissen met lichte materialen op roofvissen in een stad. In verband met de zware westerstorm heeft het eh, KNMI voor vandaag code oranje afgegeven. Dat betekent oppassen voor zware tot zeer zware windstoten... die mogelijk voor het verkeer hinder en gevaar kunnen opleveren.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 Vandaag een onstuimige dag met in het noordwestelijk kustgebied en in het Waddengebied een volle west- tot noordwesterstorm. Windkracht 9. In de polder waait het hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 8. En er komen zware tot zeer zware windstoten voor. 100 tot 120 km per uur maar liefst. Verder schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Er vallen enkele buien met kans op hagel en onweer en bij iets minder wind, kracht 7 tot 8, daalt de temperatuur naar graad 5. En tot zover deze informatie. Song. Weer een van die leuke nieuwe platen. Gisteren werd hij 70. Eric Clapton, jawel. Gisteren was dat zijn verjaardag. Dus vandaag maar even de cream dan, hè. Sunshine of Your Love. The Cream. Jack Bruce, Ginger Baker en Eric Slowhand Clapton. Yeah. Getting When lights close the tired I'll soon be with you, my love. surprise Bonjour. Let's go. Nou, dan weet je dat ook maar weer. My best friend's girlfriend was dat, de Cars dus. En uh, het is nog steeds dinsdag en morgen is het feest hè, bij eh, Café 4. Morgen, ja, dat, dat heeft u weet. Vanaf twee uur de vinyljaren, vijfjarig bestaan. Oeh, oeh, oeh. You may call it in neem gewoon je eigen vinyl ook mee, hè. Dat, eh, is handig. Gewoon doen. Lekker meenemen. Gaan we dat nog draaien ook. Nou, deze zet ik even opnieuw aan, want uh, dat is natuurlijk een beetje belachelijk. Dus was die man heen te praten. Dat kan je natuurlijk niet doen. Dus ik, eh, maar ik ga u even vertellen. Dus morgen dus feest bij 4. hè. Daar kunt u dus genieten van, van vinyl. Morgenmiddag tussen 2 en 5 uur. En dat wordt ook nog live uitgezonden op dit fantastische radiostation CFM. Dat ook nog een keer. Nou, daar gaan we weer hoor. He he. Opnieuw. Zo. You may call it in this evening But you've only lost the night Preset all your pretty feelings May they comfort you tonight And I'm climbing over something And I'm running I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Sons, Believe. Believe. En uh, nou, ik heb nog negen minuten te gaan. En ik heb nog een nieuwe voor u. Ja, ik heb nog een nieuwe voor u. Ja, veel nieuwe vandaag. Dit is George Ezra. Blame it on me. The garden was blessed by the gods of me and you. We had for to find ourselves some truth. Oh, what you counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies rule. What you wear? van eh, Budapest en zo natuurlijk. Een EXO, Maar dit heet Blame It On Me.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 Tussen van maandag tot vrijdag. Alleen een beetje vreemde dag vandaag. Dinsdag ben ik normaal nooit Charles hier altijd. Maar die is er morgen. Want eh, ja, ik, eh, morgen eh, op deze tijd, of eerder gaan we opbouwen bij dat café in de Halterstraat. Hè, bij café 4. Want dan gaan we morgen een feestje vieren. Ja, ja vijfjarig bestaan van de vinyljaren. En eh, dat is tevens ook een beetje een afsluiting van een, eh, van een, van een eh, periode. Hè? Want we gaan het programma een beetje veranderen. Een beetje andere formule. Niet meer drie van die LP's. Maar gewoon ook wat nieuwer werk erin proberen te krijgen. Gaan we wel proberen. En natuurlijk één uh, fantastisch album van de week dan. Hè? Maar dat is dan altijd wel op vinyl. Dat doen we wel. Dus de vinyljaren, de titel blijft gewoon, maar het wordt een, eh, ja, een iets andere eh, opzet. Juist omdat ik ook graag wat, eh, wat, wat nieuw werk erin wil hebben. Nieuwe albums die eigenlijk niet zo, zo vaak aan bod komen. dat dus gaan we zo aan doen. <laughs> En aangezien alles tegenwoordig toch weer op vinyl uitkomt, kan dat gewoon. Nou, voor vandaag zit het erop. Morgen tussen 2 en 5 dus live bij Café 4. En ook live op uw radio natuurlijk bij ZFM Zandvoort. En uh, ten gevolge de lunch kunt u morgen nuttigen met Charles. Ja, die is er morgen, dus gezellig. Ik ga Ik ga eh, genieten van vrije dag. En uh, verder een vrije dag. Ik hoop dat u ook een fijne dinsdag hebt. Kijk uit voor de windstoten eh, als je de weg op moet. Want het kan wel eens hard een keer gaan. 120 kilometer maximaal zoiets. Dus kijk uit hè, als je de weg op moet. Zeker als je op de fiets zit voor het luisteren.